Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De turnleraar die Esme heeft gedood krijgt 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De twee hadden in het geheim een relatie met elkaar, maar eind vorig jaar liep dat helemaal mis. Op Oudejaarsdag werd Esme van 14 dood in een parkje in Leiden gevonden. En dat laatste maakt het extra heftig, zegt de rechter. Het is voor de nabestaanden schokkend en extra pijnlijk geweest dat het lichaam van Esme bij een boom in een park op een openbare plek is achtergelaten. Het beeld van het lichaam van een jong meisje, eenzaam in een parkje heeft ook bij anderen een groot gevoel van triestheid opgeroepen... dat velen zal bijblijven. Olivier van de G krijgt dus een gevangenisstraf en tbs. Ook moet hij een schadevergoeding van ruim 55.000 euro aan de ouders van SME betalen. Oud-minister Martin van Rijn gaat de misstanden en de werkomstandigheden bij de publieke omroep onderzoeken. Dat onderzoek komt er naar aanleiding van de misstanden bij DWDD. Van Rijn krijgt onder meer hulp van Mariette Hamer... die zich voor de overheid bezighoudt met seksueel grensoverschrijdend gedrag... en het meldpunt Morris... waar afgelopen week veel nieuwe signalen over onveilig werken in de media binnenkwamen. Schotse profvoetballers mogen voortaan op de dag voor en de dag na een wedstrijd... niet meer koppen tijdens de training komt de Schotse Voetbalbond mee na nieuw onderzoek. Daaruit blijkt dat oud-voetballers meer kans hebben op dementie en de ziekte van Parkinson. Experts denken dat er een verband kan zijn met het vaak koppen van de bal. Het oudste landdier van de wereld is jarig. Jonathan de reuzenschildpad blaast dit jaar maar liefst 190 kaarsjes uit. Hij leeft op Sint Helena, een afgelegen eiland in de Atlantische Oceaan. Daar is hij ooit naartoe gebracht vanaf de Seychellen. Geschat wordt dat hij is geboren in 1832, maar dat is dus een schatting, zegt deze dierenarts van het eiland. He could be older, because we based that age on when he arrived on St Helena, so he might have arrived as an old adult or a young adult. So he could be uh, another 100 years, we don't know. Ja, ondanks de onduidelijkheid is er wel een uitgebreid feest voor Jonathan... samen met zijn schildpadvriendjes. Daar hebben ze drie dagen voor uitgetrokken. Dat zijn 3, 4 en 5 december. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het droog... en de temperatuur daalt tot een graad of 5. Morgen begint het weer mistig. Op de meeste plekken blijft het bewolkt. Alleen in het westen is er wat meer kans op zon. Het wordt zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste vertraging in onze regio heb je op de 10 eh, vanuit Watergaasmeer naar de Nieuwe Meer bij Amsterdam Hemhavens.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 China is volgens hen vooral uit op de hoogwaardige Nederlandse kennis. Rusland zou vooral maatschappelijke onrust willen veroorzaken. Het moederbedrijf van Facebook, Meta, moet opnieuw een fikse boete betalen de Ierse datawaakhond legt het bedrijf namens de EU een boete op van 265 miljoen euro...